Levi van Eck met het NOS-journaal. In de auto van de man die ervan wordt verdacht John van de Heuvel te hebben achtervolgd... zijn volgens de misdaadjournalist meerdere telefoons en een bivakmuts gevonden. Dat zei hij in RTL Boulevard, waarin hij voor het eerst reageerde op het incident rond hem op de snelweg A2 afgelopen donderdag. De advocaat van de verdachte zei eerder dat haar cliënt vanwege zijn rijstijl en overige omstandigheden werd aangehouden. In Frankrijk en Oostenrijk is vandaag opnieuw gedemonstreerd tegen het coronabeleid. In Wenen gingen tienduizenden mensen de straat op. Ze zijn tegen de aangekondigde vaccinatieplicht die op 1 februari wordt ingevoerd in Oostenrijk. In Frankrijk hebben ruim 100.000 mensen gedemonstreerd. Alleen al in Parijs gingen 18.000 mensen de straat op. In Amsterdam-Oost zijn vanmiddag explosieven gevonden in een geparkeerde auto. De explosieve opruimingsdienst Defensie heeft ze meegenomen en tot ontploffing gebracht. Een voorbijganger schakelde de politie in omdat hij een auto zag staan met de ramen open. En dat vond hij vreemd omdat het toen regende. Agenten vonden vervolgens de explosieven in de wagen. Een forensisch team doet onderzoek naar de auto en de politie probeert te achterhalen wie de eigenaar is. Om wat voor explosieven het precies ging is niet bekend. In Brazilië zijn twee mensen omgekomen toen ze bedolven raakten onder een stuk afgebroken klif. Een deel van de rotspartij aan een groot stuwmeer brak onverwachts af... en viel op twee bootjes met daarin groepjes toeristen. Zeker 32 mensen raakten gewond. Het ongeluk in Brazilië werd gefilmd vanuit een ander bootje. Op de beelden is te zien hoe plotseling een spleet ontstaat in het gesteente... waarna een meterslang stuk rots afbreekt en in het water terechtkomt. Het weer. In de loop van de nacht wordt het vanuit het westen droog.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 Walking down the street, yeah, you can't hide. Looking in the store window, there you are. You can't hide, no, you can't hide. You can't hide. You can't hide. Lazari. Global gonna be somebody. Well, everybody's gonna be somebody. Everybody's gonna be somebody. Well, everybody's gonna be somebody. Everybody's gonna be somebody. Well, everybody's gonna be somebody. Everybody's gonna be somebody. Well, everybody's gonna be somebody. Everybody's gonna be somebody. Everybody's gonna be somebody. Everybody's She was hosted by DJ Malzo. This is Intense.